Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Om de naar schatting 140.000 uitgestelde medische ingrepen in te halen... is spreiding van patiënten in het hele land nodig. Dat zegt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark in het AD. Nu het aantal coronapatiënten snel daalt... willen de ziekenhuizen uitgestelde ingrepen snel inhalen. Coronapatiënten worden verdeeld over ziekenhuizen in het hele land... om ruimte te houden voor reguliere zorg. Uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald. Om de druk op ziekenhuizen te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra ingeschakeld. De politie in Zwolle heeft woensdag een man aangehouden... die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo... 275 keer de toegestaan hoeveelheid. De politie noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren omdat het om een gevaarlijke stof gaat... moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden automobilist voldeed niet aan deze voorwaarden. Zo'n tweederde van de Nederlanders was in het eerste kwartaal van 2021 bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat meldt het CBS op basis van een enquête onder 2000 mensen. De totale bereidheid ligt op zo'n 71 procent. 14 procent van de ondervraagden zegt zich niet te laten vaccineren. 15 procent twijfelt. Het gaat om Nederlanders boven de 16 jaar. Duizenden mensen hebben de afgelopen week een linkje in een sms'je aangeklikt... waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon is beland. Die software kan sms'jes versturen, persoonsgegevens stelen... en meekijken in betaalapps. In de sms staat dat er een pakket onderweg is... en dat de ontvanger dat kan volgen door de link aan te klikken. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn duizenden telefoons besmet met de malware. Het zou vooral gaan om Android-telefoons. Het weer, het is bewolkt met soms een bui. De temperatuur ligt rond de 9 graden.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 She's heard it all before, lying on her bedroom floor. learned so much from you. Now, Now I ZFM. I'ma need those eyes focusing on me. Middle of the night, I'm the only star you see. I'ma need those hands running over me.